den Richter. Eén Dennis bier, twee Dennis bier, één, twee, drie, vier Dennis bier, één Dennis bier, twee Dennis bier. worden. Dennis Bier kan het maar op één manier. Dennis Bier, dan moet je met de mannen af en toe een keer ontspannen. En dat kan, en dat kan, en dat kan, en dat kan met Dennis Bier. Eén Dennis Bier. Dennis Bier. 1, 2, 3.